Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer zover, een coronapersconferentie staat op het punt van beginnen. En het zou zomaar eens de laatste kunnen zijn, want vanaf volgende week vrijdag gelden er bijna geen coronamaatregelen meer. Dat is ook goed nieuws voor de carnavallers. De Omicron-piek is namelijk voorbij, zegt het RIVM. Het lijkt op dit moment zo te zijn dat we de bocht genomen hebben, dat we in het dalende been van de, van de, van besmettingen zitten. En dat betekent ook dat, ehm, ja, dat allerlei maatregelen die losgelaten worden, inclusief het eh, weer gaan vieren van carnaval, eh, ja, dat de verwachting is dat het weinig effect gaat hebben op, eh, op het verloop van het aantal besmettingen. Over een uur meer over de versoepelingen. Rusland wil geen oorlog in Europa. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier. Poetin wil absoluut niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Een kwestie die volgens hem nog wel moet worden opgelost. Eerder trok Rusland een deel van de troepen langs de grens met Oekraïne terug. De Britse prins Andrew heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat zegt de advocaat van de Amerikaanse vrouw. Het bedrag is niet bekendgemaakt. Virginia Jeffrey zegt dat de prins haar misbruikte toen ze 17 was. Ze zou zijn geronseld door de miljardair Jeffrey Epstein. En veel jongens van 14 gaan gewoon naar school en daarna ergens chillen. Maar Bilal van 14 uit Amsterdam pakt het anders aan. Na school werkt hij zeven dagen in de week en dat klinkt zo. Oké, kom maar buikspieren, allemaal. Tien keer, kom maar. Eén, twee, drie. Pilel geeft elke dag kickboxles aan kinderen tussen de 5 en 15 in de sportschool van zijn vader. En hij hoopt daarmee zijn leeftijdsgenoten van de bank en straat te halen. Belangrijk dat, kinderen, eh, dat de lessen betaalbaar zijn, eh, zodat iedereen kan komen lessen. Heb je geen geld, dan eh, maak ik een uitzondering en dan doe ik het gratis. Het weer, het is nat, nu al in het westen, maar straks overal. En het blijft wel even regenen. Morgen begint ook nat, daarna af en toe zon. Maar ja, later in het noorden weer wat buien. Het is niet koud, 12 tot 15 graden.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 Tonight We Ride klinkt popperig en daarna is het de beurt aan Rollin' Nowhere. favoriete album van de maand. Just So You Know is een onvervalste slijper. Charlie Crockett noemt zijn muziek Gulf en Western... Als je op zoek bent naar een authentieke Nashville country plaat, dan zit je met Hardliner van Hannah Goanita goed. Je hoort dit soort platen niet vaak, maar je merkt wel dat dit soort oude country steeds meer op de voorgrond treedt. In Our Love Is Done krijgt Hannah steun van Sierra Ferrell. alternatieve benadering van het bluegrass genre geniet de Canadese groep The Dead South grote bekendheid. Ze hebben ook de oude klassieker You Are My Sunshine bij de horens genomen. De cover van deze week. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. kondigde Kiefer Sutherland niet alleen een Europese tour aan, ook maakte hij de komst van zijn nieuwe album Bloor Street bekend met de titelsong als visitekaartje. down and I've gone round for round But this is where I'm from I can feel the wind coming off the lake It cuts right to the bone A crooked smile grows on my face Cause now I know I'm home She whispers, baby, and baby, walk slow Caroline is a friend of mine, and she's shining bright tonight. A gentle snow falls from the sky, so I pull my jacket tight. Searching for a cigarette, I fumble for a light. Steel on steel, I can hear the wheels of a streetcar passed me by. She whispers, baby, baby, walk slow. Baby, baby, don't go. sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Van genres trekt Delbert McClinton zich niks aan. Je hoort country, je hoort blues, je hoort soul... en meestal in een unieke eigen Delbert McClinton mix. Lone Star Blues staat scherp. I saw a billboard about this rodeo last weekend out in El Paso, so I signed up to ride. I drew a bull called Original Sin, heard it kill a couple of men. Figured this was something I could win, cause the devil's on my side after having myself one hell of a ride when I, I ended up disqualified cause that dang old bull just up and died before they blew the whistle when I got them North Texas blues thought I'd paid all my dues then them South Texas blues told me son you ain't through had them East Texas blues dude from Houston. There ain't no jobs here working cattle, so I got on part-time hauling gravel. With some outfit from Seattle, down here building custom homes. jaar midden in een pandemie. Dit is niet hoe ik me mijn laatste jaar als entertainer had voorgesteld. Muziek is mijn hele leven, mijn totale wezen geweest, zei McClinton enkele maanden geleden in een bericht op zijn sociale media. Ik had overwogen om dit jaar af te sluiten met een bescheiden aantal shows. Maar hoe meer ik erover nadacht en hoe meer obstakels er voor me werden geplaatst, hoe minder mijn hart erin zat. Wij genieten nog van When Rita Leaves and Blues About You Baby. She left a lipstick letter on the mirror, shattered on the bathroom floor. All I could put back together was never see me no more. Took all her clothes but one red dress The one she knows I like the best All I could do was clean up the mess And wonder where she had gone I had a sky blue ragtop Mustang 1964 To the night till it just wouldn't go no more. She caught it right on into town, bought some gas and laid the top down. Then she burned that pony to the ground on the desert in New Mexico. When Rita your heart, you better just let it go. When readers gave me a chance to explain. Hell, I guess it doesn't much matter now anyway. When Rita leaves. sang the blues about you, baby. It's really bringing me down. I'm just a moping around. I got the blues about you, baby. you committed a crime, but I'm a doing a time. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I got the blues about you, baby. I'm a fool for you. I ain't got nothing to lose. I got verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. What You Got Left is geen album voor iedereen. En dat is ook de bedoeling. Maar als je van karaktervolle songs houdt, dan vind je het waarschijnlijk een puikalbum. James Carruthers met The Shoot Us Down. o'clock on Monday morning, I need to be at work. But they shut us down at quitting time last Friday. I saw the boss man crying as he gave us all the word. We all stared at the ground and tried to hide it. An old welder, he was cussing, then he yelled out, What the hell? Then a backhoe operator said it's crazy. And I heard a young man whisper to himself, we bought a house. I gotta have this work to feed my babies. I've been on a pipeline job since I was 23. And I never thought I'd see this day arriving. And it's 6 o'clock on Monday morning. Countrymuziek is er altijd voor je en dat geldt ook voor de muziek van Cody Jinks. Voor een artiest die helemaal niet bij een platenlabel onder contract staat is dat heel bijzonder. De eigenzinnige Jinx trekt zich daar niks van aan. Same kind of crazy as me. I don't go to church on Sunday. I don't go to work on Monday. I sleep until I wake up whiskey in my coffee cup And I take what the good Lord gave That's the shovel that digs my grave I never really had a plan But everybody knows where I stand And, and all my friends I see same kind of crazy as me There's more colors than red and blue To paint the elephant in the room You're pissing moan about that and this There's always another ass to kiss But I believe that freedom songs we sing I have a funny way, you see, of what the world might someday be. Why can't they just let it be? The same kind of crazy as me. ain't a single thing we own. Take with us when this walk Een door en door country album. Zo mogen we White Heat van de Australische zangeres Natalie Henry wel omschrijven. Zij krijgt steun van de gelouterde Catherine Britt. We Don't Stand Together and When Do You Change Your Mind staan op dit album. crossroadsmusic.nl Ze delen een even grote genegenheid voor de western swing en rhythm and blues, die in de jaren 40 volwassen werd, en de rock'n'roll die aan het eind van de 50er jaren kwam. Christy Jean en haar Near Dowells met One More Time. Tot volgende week. Dag. Let me set the scene of a traveling band. Five musicians and a warning. Ja, dames en heren, straks om 8 uur, dus dat is over een minuutje of vijf, gaat de raadsvergadering hier beginnen op ZFM Zandvoort. De techniek wordt gedaan door Isabel Geuransson. Ik zeg veel luisterplezier en tot straks bij de raadsvergadering. Get me home just one more time. One more time. Get me home alive. I've arrive. drums are drunk so we can drive. Get me home one more time. Skip the station outside, chats. Stay true, won't soon forget our trail. Brakes gave out just five miles from home. Interstate 80 at 3 a.m. I-25 in a traffic jam. Found our dog out near Glenwood Springs.